zijn aangeklaagd voor ontvoering. Volgens de rechter is er genoeg bewijs om de groep te vervolgen. De Amerikanen werden afgelopen weekend met ruim 30 Haitiaanse kinderen opgepakt bij de grens met de Dominicaanse Republiek. Ze zijn lid van een christelijke liefdadigheidsorganisatie en zeiden dat de kinderen hun ouders hadden verloren tijdens de aardbeving. Maar later bleek dat in elk geval sommige kinderen nog familie hebben. De Amerikanen kunnen 5 tot 15 jaar cel krijgen voor elk kind dat ze bij zich hadden. Op allerlei niveaus heeft de coalitie weer overlegd over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids. Volgens Haagse bronnen is er nog geen akkoord, al komen de partijen stapje voor stapje dichter bij elkaar. De kwestie ligt politiek gevoelig. Drie weken geleden leidde de discussie over Davids bijna tot een kabinetscrisis. De PvdA vond toen dat premier Balkenende in zijn eerste commentaar te veel afstand nam van de conclusies van het rapport. Later erkende Balkenende dat met de kennis van nu in 2003 een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest voor de oorlog in Irak. Het kabinet zei vorige maand dat het begin februari met een uitgebreidere reactie zou komen. Voor de kust van Florida is een Amerikaanse kitesurfer omgekomen na een aanval van haaien. De man van 38 werd enkele honderden meters uit de kust omringd door een grote groep haaien. Hij werd meerdere malen gebeten en bloedde hevig. Een strandwacht zag de kitesurfer spartelen en wist hem uit het water te halen. In het ziekenhuis overleed de man. Het is de eerste keer in vijf jaar dat iemand in Florida sterft na een haaienaanval. Dan het weer, opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Minima rond het vriespunt en kans op mist en gladheid. Morgen wat regen en een middagtemperatuur van een graad of 5.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 Lang geslagen heb ik op bed gezeten, toen jij de deur had dichtgesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar laten Zonder jou is wat voor een vertrouwd was niet vertrouwd. moet ik nou? Zo zonder jou ben ik alleen. Zo zonder jou.